Goedemorgen, ik ben Het Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De carrière-switch maken naar leraar gaat makkelijker worden. Hogescholen willen de PABO-opleiding een stuk flexibeler maken... door te gaan toespitsen per persoon. Heb jij bijvoorbeeld al ervaring met lesgeven... dan hoef je minder vakken te volgen dan iemand die dat nog niet heeft. Dan kun je sneller je diploma halen. Het is hard nodig om het lerarentekort op te lossen... zegt de Vereniging van Hogescholen. Nu krijgen alle PABO-zij-instromers nog een standaard opleiding. Ilse maakte de switch. Om eh, de voldoening te krijgen van een klas die je zeg maar, begin van het jaar eh, ontvangt in jouw klas, dus in jouw ruimte. En dat die dan eind van het jaar eh, weggaan en dat je denkt, zo, die zijn echt gegroeid en gebloeid. Dat lijkt me echt fantastisch. Dat miste ik een beetje in mijn vorige baan. Het is de bedoeling dat de flexibele opleiding over vier jaar helemaal geregeld is. De formulieren die je nodig hebt als je op straat moet zijn tijdens de avondklok... kun je nu online downloaden. De avondklok gaat aankomende zaterdag in. Tussen 9 uur s avonds en half 5 s ochtends mag je dan zonder geldige reden niet meer op straat zijn. Deze mensen vinden het wel oké. Die mag van mij, hadden ze al veel eerder mogen doen. En ik hoop dat de jeugd toch wel gaat luisteren nou. Want we willen er toch allemaal vanaf. Aan de ene kant wel goed, maar aan de andere kant vind ik er eigenlijk geen zak aan. Bij steeds minder mensen ligt er s'avonds een biefstuk of portie sperrips op het bord. Uit een onderzoek onder duizend Nederlanders blijkt dat minder mensen zich vleeseter noemen. Vooral mensen onder de 30 eten nog maar weinig vlees. Lijkt er nu echt op dat we ook dit jaar geen Olympische Spelen zullen hebben. Volgens meerdere media heeft de Japanse regering dat besloten vanwege corona. De start van de Spelen staat nu nog gepland op 23 juli. En een nogal linker actie van een vrouw uit het Zeeuwse Sluis. Zij wilde een nog niet ontplofte handgranaat naar de politie brengen. Toen het bureau dicht bleek te zijn, besloot ze even verderop te wachten op de agenten. Dat deed ze op de minst handige plek, een tankstation. De politie wist niet hoe snel ze erheen moesten rijden. Uiteindelijk hebben ze de vrouw in veiligheid gebracht en de granaat laten ontploffen in een weiland. Het weer best een lekker dagje, zonnig en op de meeste plaatsen blijft het droog.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 Er zijn volgens premier Rutte nog te veel vragen over zo'n vaccinatiecertificaat. Peking, Shanghai en andere grote steden in China moeten in vijf dagen al hun bewoners kunnen testen op corona. Dat staat in nieuwe regels die de overheid heeft afgekondigd. Voor steden met minder dan 5 miljoen inwoners is de termijn twee dagen. President Biden wil het aflopende verdrag met Rusland over kernwapens verlengen. Het gaat om het nieuw startverdrag uit 2010. Dat loopt over twee weken af. En het weer zon en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 7. We used to be able to dance on the table with nothing but stars in our eyes. where we'd make believe, and with all of our dreams, we would color outside of the line. all the millions and hang like the suits and the ties.